van 10 uur. Dit is al meegens met het NOS-journaal. Bij de brand in een flat in Londen is een onbekend aantal doden gevallen, zegt de brandweer. Ook zijn er zeker 50 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. De brandweer vreest dat het gebouw van meer dan 20 verdiepingen zal instorten. De oorzaak van de brand in Londen is niet bekend. Volgens berichten brak de brand vannacht uit op een van de onderste verdiepingen. Daardoor is het voor de hulpdiensten lastig om naar binnen te gaan. De Londense brandweer vreest dat er nog mensen in de flat vastzitten. Oud-wielerbaas Hein Verbrugge is overleden. Hij werd gezien als een van de invloedrijkste Nederlandse sportbestuurders ter wereld. Van 1991 tot 2005 was hij voorzitter van de Internationale Wielerunie UCI. In die periode zorgde hij ervoor dat profrenners mee mochten doen aan de Olympische Spelen. Verbrugge leed aan leukemie. Hein Verbrugge is 75 jaar geworden. Het Centraal Planbureau heeft de groeiramingen voor de Nederlandse economie flink naar boven bijgesteld. Het CPB verwacht voor dit jaar een groei van 2,4 procent en voor volgend jaar 2 procent. De wereldhandel ontwikkelt zich volgens het planbureau positief, waar Nederland als open economie sterk van profiteert. De werkgelegenheid groeit daardoor sterk, de werkloosheid daalt en mensen geven meer geld uit. Het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven is echo's en andere medische foto's kwijtgeraakt. Het gaat om beelden die zijn gemaakt tussen 25 januari en 8 juni. De beelden waren digitaal opgeslagen, maar een deel van dat systeem is gewist. Een crisisteam onderzoekt hoe dat heeft kunnen gebeuren. Een extern bedrijf gaat proberen de beelden terug te halen. Patiënten van wie beeldmateriaal verloren is gegaan ontvangen daarover een brief. Mogelijk moeten sommige onderzoeken in het Maxima Medisch Centrum opnieuw worden gedaan. Het weer, het wordt een zonnige en warme dag. In het zuiden kan het zomers worden met 25 graden. Ook aan zee is het aangenaam, temperaturen boven de 20 graden. Morgen wordt het nog warmer. Hier en daar kan in de middag wel een onweersbui ontstaan. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.